Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS. Werkdruk in TBS-kliniek De Kijverlanden is veel te hoog... zeggen medewerkers van de kliniek in Portugal bij Rotterdam. Volgens het personeel zijn er te weinig vaste krachten... om stabiele teams te kunnen vormen. En ze vinden dat er ook te veel gebruik wordt gemaakt... van jonge en onervaren invalkrachten... en dat de TBS-patiënten dat ook merken. Vrijdag werd in de kliniek een 25-jarige medewerker met een schaar neergestoken door een patiënt. Het slachtoffer overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. Een woordvoerder van de Kijverlanden bevestigt dat er sprake is van een hoge werkdruk, maar zegt dat het voor de hele sector geldt. Staatssecretaris Wiebes heeft de afgelopen dagen aanwijzingen, aanwijzingen gekregen dat de Belastingdienst al eerder wist van mogelijk slechte beveiliging van belastinggegevens. Hij zei dat in een debat in de Tweede Kamer. Welke signalen er zijn wil Wiebes niet zeggen. Zembla berichtte vorige week over een mogelijk lek van belastinggegevens. Wiebes beloofde vorige week al de beveiliging te laten onderzoeken. De PVV hoeft geen schadevergoeding van ruim 2 ton te betalen aan een oud-medewerker. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De oud-medewerker spande de zaak tegen de partij aan wegens de veel te hoge werkdruk die hem een burn-out opleverde. Maar de rechter vindt dat de PVV niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De partij erkent dat de werkdruk hoog is, maar volgens de rechter mag van een fractiemedewerker worden verwacht dat hij of zij ook buiten de normale werktijden beschikbaar is. Het weer, vanmiddag is het grijs en plaatselijk valt een beetje sneeuw. De temperatuur komt uit op min 1 tot lokaal plus 3. Maar de oostenwind maakt het voor het gevoel snijdend koud. Morgen eerst droog, later op de dag vanuit het zuiden kans op een beetje sneeuw. En opnieuw komt de temperatuur rond het vriespunt uit.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 En je hoort zometeen wel wie het zijn en hoe het klinkt. Veel plezier nog met eh, het komende uur van Matchbox. 1962 en dit was een top 10 hit voor Paul Anka met Love Me Warm and Tender Dear. En we begonnen met een eh, nummer uit 1970 van Frida Payne, Band of Gold. Eh, Paul Anka begon zijn carrière al in de jaren 50 en ook de volgende zanger begon in dat decennium. Ricky Nelson, hij scoorde wel 19 top 10 hits in 15 jaar en dit was er ook een van. baby, a bebop, baby, a bebop, baby, she's a gal for me. She got plenty of rhythm, got plenty of jive. And when we dance, I really come alive. My love for her so tender and sweet. My heart starts pounding every time we meet. A bebop baby, still in her teens, just as sweet as she can be. A bebop baby in her old blue jeans is a bebop baby for me. A bebop baby for me. A bebop Baby, a baby bop. Baby, a baby bop. Baby, she's a gal for me. I'm gonna find her tonight, we're gonna have a time. I want the baby to be mine, oh mine. A big day's coming from baby and me. The day she says she belongs to me. A bebop baby, still in her teens, just as sweet as she can be a bebop baby in her old blue jeans. It's a bebop baby for me, a bebop baby for me. A bebop baby, a bebop baby, a bebop baby. She's a gal for me. I'm gonna find her tonight. We're gonna have a time. I want the baby to be mine, oh mine. A big day's coming from a baby and me. The day she says she belongs to me. A bebop baby, still in her teens, just as sweet as she can be. A bebop baby in her old blue jeans is a bebop baby for me. Bebop baby for me. Bebop Baby, en dat was Ricky Nelson uit de jaren 50. En wil eh, uit het jaar 1957. En dan gaan we nu het verschil horen tussen muziek uit 1957 en uit 1972. Hier is een top 100 hit uit dat jaar. 100 is uit 1972, The Sweet and Wig Wham Bam. De volgende plaat die heb ik eh, geprogrammeerd vanwege het feit dat het uh, gewoon ijzerkoud is... en er in het oosten van het land ook sneeuw ligt. En Murray met Snowbird. waiting for his coat to turn to green.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 Want ook de volgende komt uit de jaren 70. Harry Nilsson, Me and My Arrow. Me and my arrow Straighter than arrow I will. 1971. En dan is het alweer tijd voor eh, The Beatles. Twee tracks van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En vandaag zijn aan de beurt Being for the Benefit of Mr. Kite... en de George Harrison compositie. En ook de enige Beatle die op dat nummer meespeelt... Within You, Without You. The Beatles. without a sound. And Mr. H will demonstrate ten Somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. themselves behind. When you've seen beyond yourself, then you may find. Eh, werd er gevraagd van... waarom eh, moet er gelachen worden na zo'n eh, mooi nummer? Dat was voor de ontspanning, zeiden ze. Oké, prima. de volgende komt van de LP Mystery Girl uit 1988, 89 bedoel ik. Roy Orbison, A Love So Beautiful. Met voorsprong zo'n beetje de mooiste stem eh, uit de hele popgeschiedenis. Roy Orbison met A Love So Beautiful van het album Mystery Girl. Een volgend album, dat heet Double Fun uit 78. En dat is van Robert Palmer. It is Best of Both Worlds. Double Fun uit 1978. Eh, Robert Palmer and The Best of Both Worlds. We gaan nu al een, eh, derde dame in de tweede uur beluisteren. Eerst Frida Payne en Anne Murray. En nu krijgen we Marianne Faithful met een nummer geschreven door Mick en Keith. En het heet As Tears Go By. haar eerste hit en niet haar laatste... maar tussen de eerste en de laatste, daar zat wel een paar jaar tussen. In ieder geval, dit was As Tears Go By uit 1964. En na drie solozangeressen krijgen we nu gewoon een damesgroepje. The Sisters Sledge uit 81, All American Girls. Het jaar was het 1981, de Sisters Sledge and All American Girls. Ehm, ja, dan zijn we nu toe aan de eh, laatste, nee, niet de laatste, van nee. Een one-hit wonder, dat is het. Uit 1977. En de man die het zong heet David Dundas. En het nummer Jeans On. Wonder uit 1977. David Dundas en Jeans On. De volgende plaat die stond verleden week ook geprogrammeerd. Maar dat heb ik toen net niet gered. En het was eigenlijk wel heel jammer. Want later op de dag bleek dat de zanger Bobby Freeman die dag was overleden. Hij staat nu weer op de programmering en we gaan hem gewoon draaien. Bobby Freeman met Do You Wanna Dance? Bobby Freeman en Do You Wanna Dance uit 1958. En dan gaan we nu luisteren naar een top 100 hit uit, de jaar, uit het jaar 1983. En die komt van de Nederlandse Time Bandits. Listen to the man with the golden voice. Nederlandse Time Bandits en Listen to the Man with the Golden Voice. En dat was een top 100 hit uit 1983. En dan zijn we alweer toe aan de laatste... Nee, nee, nee, nee, nee, dat hadden we niet afgesproken. Dan zijn we alweer toe aan de laatste van dit eh, programma. De laatste van deze Matchbox. En die komt uit het jaar 19, moet ik even kijken hoor, 61. En het zijn drie zusters, echte zusters. De Paris Sisters, met eh, een productie van eh, Phil Spector I love how you love me. I love how your eyes close. klein stukje Burundi Black was dit eh, heerlijk nummer. Om mij af te sluiten, een half minuutje lang. Klonk erg lekker. Eh, dit was in ieder geval Matchbox. En eh, zometeen tussen 4 en 6 hebben we Hans met Ro en Toet en een gast.